Gert Kluk met het nos Negen militaarsbergen klagen drie ex-collega's aan wegens smaad. Dat zegt de advocaat van een aantal beschuldigde militairen in het AD. De negen werden vorig jaar beschuldigd van mishandeling, aanranding en bedreiging. Een ex-militair zei onder meer dat collega's waren gedwongen om drugs te nemen... en dat sommige doorgeladen wapens op zich gericht kregen. De negen zeggen dat de verhalen zijn verzonnen. De marechaussee heeft onderzoek gedaan. Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of de zaak voor de rechter komt. Maar voor de advocaat is nu al duidelijk dat het verhaal aan alle kanten rammelt. In Canada worden in de provincie Brits-Columbia enkele grote farmaceutische bedrijven voor de rechter gedaagd. Ze zouden de verslavende werking van zware pijnbestrijdingsmiddelen als oxycodon hebben gebagatelliseerd. Dat zou in Brits-Columbia alleen al leiden tot dagelijks drie of vier doden door overdoses. In heel Canada ging het vorig jaar om bijna 4000 sterfgevallen. In Brits-Columbia zijn de problemen het grootst. De provincie klaagt niet alleen fabrikanten aan, maar ook ketens die de medicijnen verkopen. Een oud-FIFA-bestuurder uit Paraguay is in New York veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het aannemen van steekpenningen. Ook kreeg hij een boete van ruim 850.000 euro en moet hij bijna 3 miljoen euro aan crimineel vermogen afstaan. De Paraguayan werd in 2015 opgepakt vanwege zijn aandeel in het FIFA-omkoopschandaal. Het is de tweede Zuid-Amerikaanse voetbalbestuurder die deze maand veroordeeld is in de grote FIFA-fraudezaak. Marit Leenstra stopt met schaatsen. Begin het jaar won de 29-jarige nog brons en zilver op de Olympische Spelen in Pyeongchang. In 2014 won ze in Sochi goud op de ploegachtervolging. Leenstra gaat zich nu volledig richten op haar studie aan de Wageningen Universiteit. Het weer wisselt bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De grootste kans op een enkele bui is in het oosten en noorden. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen in het noorden enkele bui. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog.